uur. Goedenavond, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. De 58e televisiering voor beste tv-programma is gewonnen door Oogappels. Het programma gaat over het leven van vier gezinnen en de nodige puberproblemen. Regisseur Wil Koopman, ook bekend van de hitserie Gooise Vrouwen... bedankte alle fans voor het stemmen, maar had ook zin in een wijntje. Ik doen dit echt met z'n... We doen het echt met z'n drieën ik kan niet zonder hun. En ik denk ook andersom, maar dat weet ik niet zeker. Eh, ik zou zeggen, laten we een borrel drinken, jongens. Want ik, eh, ik weet het even niet meer. Dank jullie wel. Oogappels heeft met 39% van de stemmen gewonnen van de Oranje Zomer en B&B Vol Liefde. In Tel Aviv is de tweede repatriëringsvlucht opgestegen naar Eindhoven Airport. De verwachte aankomsttijd is half twee. Gisteren kwamen 199 passagiers met het toestel van Defensie aan op Eindhoven Airport. Hoeveel mensen er vanavond aan boord zijn is niet bekendgemaakt. Op het strand van Tessel is een bizarre vondst gedaan. Een vrouw die met de hond over het strand liep, kwam een schoen tegen. Op het eerste gezicht niks geks, vertelt ze. Maar uh, bij nader inzien dat ik dichterbij kwam, eh, ja, was het toch wel een beetje vreemd. Er zat een, eh, een hele sok zat erin. En ik ben er een beetje tegenaan gaan schoppen. En toen ja, bleek dat er eigenlijk wat in zat. Het voelde heel gek. En toen bleek dat daar dus nog wat in zat van, mens, ja, een voet. Ja, er zat een voet in. De politie heeft de schoen met de resten meegenomen voor onderzoek. Het is niet de eerste keer dat er zoiets aanspoelt op Tessel. Vorige week spoelde er nog een broek aan met de botten er nog in. En de Amerikaanse TikToker Giovanni Carter heeft een bijzonder wereldrecord te pakken. Hij kan het langste gurnen. Dat doe je door je onderlip over je neus heen te trekken. En dat kan Giovanni wel 1 minuut en 2 seconden lang. En dat is knap, want als je dit kunstje doet... moet je je adem inhouden en raken veel spieren in je gezicht uitgeput. Dan nog het weer. Morgen opnieuw regen in de ochtend. In de middag droogt het op. En het gaat morgen ook harder waaien dan vandaag. Maar koud wordt het niet. 19 tot 24 graden. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu Nashville. From London to Nashville. Dollywood to Hollywood. Nashville Radio Show. Een hele bijzondere titel, want je hart heb je natuurlijk altijd nodig. Maar ik denk dat hij het bedoelt in de liefde. Dat was James Bonamy hier bij de Nashville Radio Show. Je hebt nog een kleine uur te goed met daarin natuurlijk twee nummers van het Spotlight album. De Nashville Spiegelplaat komt voorbij en nog veel meer andere lekkere muziek. Zoals ook de digitale brievenbus, want die mogen we niet vergeten. Dit is de nieuwste single van Jade Gibson uit Australië en ze kondigt hem zelf even aan. Hey, it's Jade Gibson here, and you're listening to my brand new single, Heavens No. I'm good at dinner on the table, always wanted something stable, and I'm thinking he'll be my mistress single van Jade Gibson. En die heet Heavens No. Lekkere country pop. Hier bij de National Radio Show. En we gaan weer verder met twee artiesten... waarvan de eentje een award heeft gewonnen... Eh, voor eh, Banjo Player of the Year. Haar naam is Kristen Scott Benson. Dit is ze samen met Wayne. What kind of fool are you? Er zijn al heel wat artiesten die zich gewaagd hebben aan de Nashville Spiegelplaat van deze week. Maar het was Johnny Cash die het in 1956 voor het eerst uitbracht. En dan is het meer een up-tempo nummer. Maar de tweede versie van dit nummer die ik heb uitgekozen is dat niet. Die werd in 2016 opgenomen door Trevor Street En die maakte er een mooie ballad van. Je hoort twee keer I Walk the Line is de Nashville Spiegelplaat.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 As sure as night is dark and day is light, I keep you on my mind both day and night. And happiness I've known proves that it's right because you're mine walk the line. You've got a way to keep me on your side. You give me cause for love that I can't hide. For you, I know I'd even try to turn the tide because you're mine. I walk the line. too. I filled with all my fears. I guess it. just to make it blue Well, last week was the last time I cried for you. Seven lonely days make one lonely week. In het kader van de Zingen ze even lekker mee. 1966 Dave Dudley en Seven Lonely Days. Billy Strings won al vaker bij de IBMA Awards... de award voor Entertainer of the Year. En dit jaar was het ook weer zover. Je hoort hem nu samen met iemand die zelf recent een eigen Bluegrass album heeft uitgebracht. En dat is Willie Nelson. Samen dus California Sober. tussen Billy Strings en Willie Nelson en California Sober. We gaan naar de digitale brievenbus en daarvoor gaan we naar Amerika voor nog wat Texas Country. Dit is Wolf en Easy On Me. Je luistert naar Nashville met Astrid van der Kaai. When I get to low, let me know. turning over every stone to help me see. see the light. You remind me everything's alright. Just hold me in your arms tonight. That's what you say to me. Oh, you love. stay right by my side And if I'm feeling sad and down You're the only one I want around I could be lost but I know I'm found Cause you know where I hide Oh, your love is easy on me, easy on me. Oh, your love is easy on me, easy on me. naar Nashville. Met nu country uit Nederland. uit Nederland van Laura van Kaam en They'll Get To You. En ik zei het aan het begin van de show al, wij blikken regelmatig in deze show even terug op de uitreiking van de IBMA Awards, oftewel de International Bluegrass Music Award. En deze meneer won hem voor Male Vocalist of the Year dit jaar. Dit is Greg Blake en Hey Porter. Mason-Dixon line. At daylight, would you tell that engineer to slow her down? Or better still, just stop the train, cause I wanna look around. Hey Porter, hey Porter, what time did you say? How much longer will I be till I can see the light of day? When we hit Dixie, would you tell an engineer to ring his bell? And ask everybody that ain't asleep to stand right up and yell. dream. We're not so far from home, so take it easy on the stream. feet on southern soil and breathe that southern air. I'm gonna set my feet on southern soil and breathe that southern air. Greg Blake was dat met Hey Porter en die won dit jaar de IBM Award voor Male Vocalist of the Year. En van bluegrass gaan we door naar... ja, is het Amerikanen, is het folk of is het alternatieve country? Het maakt niet uit. Ik vind het hele mooie harmonieën hebben. Posty Hill is dit en I'm too old for this. I'm too old for the secrets you hide behind your lies. Tired of digging for the truth buried in your alibis. The time is past for you to change and now the past is all that too old for this. Dat was Posey Hill en I'm too old for this. En nu Authentic Unlimited. Twee awards bij de IBMA. De eerste voor Vocal Group of the Year en de tweede New Artist of the Year. Dit is een van hun nieuwste singles, Autumn Fell. 16 When the woman that I loved wrote she didn't care for me She put it in a letter taped to our front door I'd done the best I could but still she needed more She's gone like the color from the leaves that autumn fell Gone from our home and someone who loved her well guess I'll have to suffer I'm sure the time will tell Slowly I decay like the leaves that autumn fell Slowly I decay like the leaves that autumn fell clue I thought that we were happy And that our love was true There's not much left of our life That isn't up for sale I'm reminded when I pur. I'm sure the time will tell. Slowly I decay. nog twee nummers te goed van ons Spotlight-album. En dat is de Crooked Tree van Molly Tuttle. En die won natuurlijk heel mooie prijzen bij de IBMA e dit jaar. Je hoort achter elkaar Seal Change en daarna Nashville Mess Around. Dit is het Nashville Spotlight-album. She don't worry about tomorrow. got tables. She'll leave you tongue-tied, talking rhyme. And notice when she tells the fable, she'll have you hanging like a picture of a fool off every line. Don't look too careful or you'll miss her. She lights up every silver screen. And if you dare to wish well, you better watch yourself. Cause all bets are off. She'll take you for everything. She can paint the sun at midnight. to love wekelijkse dosis country music. It's like Tinder came to life. I'm looking left and right. I really wanna find a match tonight. It's the reason I'm here. It's the reason I'm here. Place my skin. The thought of you makes my head spin. was dat en Break Me. En er is alweer een eind gekomen aan de show. Ik heb nog twee nummers voor je klaarstaan. Eerst Southern Call and Greetings from East Nashville. En daarna de dame die ehm, de award voor Mandolin Player of the Year ontving. En eigenlijk bijna altijd wel het einde van onze show inluidt. Sierra Hull and The Last Minute. Ik zeg bedankt voor luisteren en graag tot volgende week. Bye bye. Greetings from East Nashville, Tennessee. Where hipsters live on coffee And wish on billboard dreams Scrolling through their lives In picture jealousy Greetings from East Nashville, Tennessee Wasted on the other riverside Blinded by the shadows of Broadway's broken lights. It's not quite New York City, but for now it's just alright. It'll do for just the night. Cause it's a long way when you double down. Betting on a five to ten year town. And most days, you just smoke them if you got them.